Mariel Hageman met het NOS Journaal. De drie Israëlische tieners die sinds donderdag worden vermist... zijn volgens premier Netanyahu ontvoerd door een terreurgroep. Israël is een uitgebreide operatie begonnen om te voorkomen... dat de tieners worden meegenomen naar de Gazastrook... en worden gebruikt als ruilmiddel bij onderhandelingen. Palestijnse functionarissen zeggen dat ze Israël helpen bij de zoektocht. De ontvoerde tieners zijn 16 en 19. Een van hen heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. Ze verdwenen toen ze aan het liften waren. Voor het eerst is er een concreet spoor gevonden van de Nederlandse vrouwen die worden vermist in Panama. Bij een rivier op acht uur lopen van hun laatste verblijfplaats lagen spullen van Chris Kremers en Lisanne Froon. Het gaat om een rugzak met twee telefoons, verzekeringspasjes, geld, ondergoed en een camera. Chris en Lisanne verdwenen op 1 april. Een indiaan die verkoeling zocht in de rivier zag de rugzak. De woordvoerder van de familie spreekt van een doorbraak. Een onderzoeksteam met politiemensen en een officier van justitie is bij de vindplaats geweest. De Britse acteur Sam Kelly is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was in Nederland vooral bekend door zijn rol van kapitein Hans Gering... in de komische Britse tv-serie Allo Allo. Volgens de BBC was hij al geruime tijd ziek. De serie over een Frans dorpje in de Tweede Wereldoorlog... werd opgenomen vanaf 1982. Later in de serie is hij gehersenspoeld... en werkt hij als tolk voor de Engelse inlichtingendienst. Op het WK in Brazilië heeft Colombia de eerste wedstrijd in Pool C met 3-0 gewonnen van Griekenland. De Grieken kwamen er geen moment aan te pas. Vannacht spelen in deze pool Ivoorkust en Japan tegen elkaar. En zojuist is in Pool D de wedstrijd begonnen tussen Uruguay en Costa Rica. Het weer. Vanavond en vannacht kan geleidelijk nevel of mist ontstaan. Morgen vooral zon in het zuiden en oosten.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 En dat doen we met niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Het lekkerste beats in de mix. Luister mee het komende uur. DJ Mauzo op je radio in de Nightwalk. Hier op CFM Zandvoort. before the night fades. Way before baby, before we go. I know you wanna sway with my body, babe. Why don't you come and make me, baby? I'm not afraid. I see we've got a lot. should have told you. the way this go down. And you say New York City. New York City. In you same New York City. In you same New York City. In you same. probably should have you. you shake that thing like you've been working for tips. Move your body, lean back and wind your hips. Hey DJ, play that song for me again. No doubt about it. This time we're gonna win. Cause even on cloudy days, I know the sun will shine. And there's no need to hurry, no more standing in line. And even if it starts to rain, we'll all be warm and dry.